Lot met het NOS Journaal. President documenten over de moord op John F. Kennedy openbaar. Alleen de namen en adressen van mensen die nog leven worden onleesbaar gemaakt. Twee dagen geleden zei Trump nog dat 300 van de ruim 3000 documenten niet openbaar konden worden vanwege de nationale veiligheid. Dat gebeurde op verzoek van de CIA en de FBI waarvan de meeste documenten afkomstig zijn. Sinds de moord op president Kennedy in 1963 gaan er veel complottheorieën rond. Met de openbaarmaking wil Trump deze theorieën ontkrachten. De grote brand in een vuurwerkfabriek op Jakarta donderdag is vermoedelijk veroorzaakt door laswerkzaamheden. Vonken van het lassen zijn overgesprongen naar de explosieven die gebruikt worden voor het vuurwerk. Bijna 50 mensen kwamen om door de brand, tientallen mensen raakten gewond. De eigenaar en de directeur van de vuurwerkfabriek zijn opgepakt. De politie is nog op zoek naar de medewerker die aan het lassen was. In Middelburg is een man om het leven gekomen door een steekpartij. En dat gebeurde in een beschermd wonenlocatie... voor mensen met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen. De politie heeft een vrouw opgepakt. De verdachte en het slachtoffer waren beide bewoner van de locatie. En vannacht is de wintertijd ingegaan. In heel Europa is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Natuur- en milieuorganisaties hebben deze avond op honderden plekken in Nederland activiteiten georganiseerd. Zoals stiltewandelingen, muziekavonden en workshops sterrenkijken. kijken. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de schoonheid van de nacht. Naar schatting zijn er zo'n 45.000 mensen op afgekomen. Het weer dan nog, het waait flink. In het noorden is het nog stormachtig. Overdag neemt de wind weer wat af en schijnt de zon af en toe, maar er valt ook een enkele bui.